Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël heeft in het oosten van Libanon een gebouw van de rampenbestrijdingsdienst aangevallen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Daarbij zouden twaalf medewerkers van de dienst zijn gedood. Het ministerie spreekt van een barbaarse daad en benadrukt dat het gaat om een Libanese overheidsdienst, geen onderdeel van Hezbollah. Kort daarvoor viel Israël een gezondheidsdienst in het zuiden van Libanon aan. Daar vielen zes doden. Die dienst is wel verbonden aan Hezbollah. Ook waren er twee aanvallen op een buitenwijk van Damascus in Syrië. Daarbij vielen 15 doden. Volgens Israël waren die aanvallen gericht tegen de militante groep Islamitische Jihad. Bij een brand in wegen in Zeeland zijn twee brandweermannen gewond geraakt. Op een boerderij stond een schuur met hooi- en landbouwmachines in Lichterlaaien. Toen een muur instortte raakten de twee brandweerlieden gewond. Ze waren aanspreekbaar en zijn naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Over hun toestand kan de veiligheidsregio Zeeland verder niets zeggen. De naastgelegen woning en een andere schuur konden worden gespaard. Aankomend president Trump heeft Robert F. Kennedy benoemd als minister van Volksgezondheid. Daarmee lost hij de belofte in die hij deed toen Kennedy zich terugtrok als onafhankelijk presidentskandidaat ten gunste van Trump. De 70-jarige Kennedy, een voormalige democraat, is omstreden. Hij staat sceptisch tegenover vaccins en verspreidde daarover nepnieuws. Hij zegt ook toezichthouder de FDA te willen ontmantelen. Tientallen medewerkers van de FDA hadden al aangekondigd te vertrekken als Kennedy zou worden benoemd.